Europa en Oekraïne willen zo invloed uitoefenen op het gesprek van aankomende vrijdag... dat Trump heeft met de Russische president Poetin. Want daar zijn de Europese landen niet bij. Je hoort correspondent Chris Ostendorf. Trump lijkt trouwens de laatste dagen wel te luisteren naar de Europese wensen... en benadrukt ineens dat eh, Zelensky bij vervolggesprekken echt fysiek ook aanwezig zal moeten zijn. Dus zal moeten aanschuiven bij gesprekken tussen Trump en Poetin. Dus vooralsnog lijkt de druk te werken, maar of dat echt ook gaat helpen om Poetin eh, vrijdag aan te kunnen, dat blijft een hele spannende vraag de hele week. In de haven van de Griekse stad Volos hebben demonstranten een cruiseschip met Israëlische toeristen opgewacht. Toen die van boord gingen riepen de demonstranten pro-Palestijnse leuzen. De politie voorkwam dat ze dicht bij het cruiseschip konden komen. In Genève in Zwitserland kun je tijdelijk gratis met het OV. De stad heeft de trein, bus, tram en boot gratis gemaakt om luchtvervuiling van auto's tegen te gaan. Ook in Zwitserland hebben ze een hittegolf en dat zorgt in Genève voor te veel smog. Het gratis OV in Genève is een primeur voor Zwitserland. En studentenroeiverenigingen gaan lekker. In meerdere steden zijn deze week introductieweken en roeiclubs krijgen veel aanmeldingen. Misschien wel door de acht medailles die Nederland vorig jaar won op de Olympische Spelen. Onder meer door twee roeiers van de Groningse roeivereniging Gias. We hebben afgelopen jaar eh, twee mooie gouden medailles gewonnen voor het eerst. Dus eh, dat, daar pronken we ook goed mee op de alle banners. Deze nieuwe studenten die een kijkje namen bij de club lijkt het wel wat. Ik vond het heel leuk. Het was leuk dat je ook eh, actieve dingen kon doen. Eigenlijk was dit mijn eerste kennismaking met roeien op zich. <laughs> dus om de boot überhaupt te zien was al leuk. En je mocht er even in zitten en een stukje roeien. De eerste techniek leerde je een beetje, dus voor de vereniging is het nog even afwachten of er ook weer Olympische potentie tussen de aanmeldingen zit. Het weer zonnig en warm, 28 tot 35 graden. Op veel plekken langs de kust blijft het ietsje koeler. Vanavond en vannacht kans op regen en onweersbuien. Morgenmiddag weer volop zon bij 27 tot 34 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file tussen Amsterdam Sloten en Schiphol 4 kilometer met een kwartier vertraging.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 I'ma bring the cool whip. Then I want you to strip. See you is my new chick, so we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. Why she always lying on? Telling me them diamonds when she know they rhyme. Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you bout to prove my man wrong.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 And twist when the shot and I be sipping Hennessy. Piss on my Ruby, while I smoke a B. You can't pick with me, put it on the G. And now it's. Come with me and sip on some Evan champagne.